Het leven gaat niet altijd over rozen. Een wolk verschijnt vaak aan de horizon. En heb je het verkeerde pad gekozen? Pas dan leer je te knokken, het leven blijft gokken. Nee, het valt soms niet mee. Maar daar heb je vrienden voor, die kennen je door en door. Dan bestaat er geen eenzaamheid, ben je zo uit de tijd. Want daar heb je je vrienden voor, die kennen je door en door is er even geen zonneschijn. Een echte vriend zal er het zij.